uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Syrië en zijn eigen departement nog eens gevraagd op zoek te gaan naar de bankafschriften van de zogeheten Tevendeal. De minister roept verder mensen op die de afschriften hebben, die ook te laten zien. Gisteren meldde Nieuwsuur dat met de deal 4,7 miljoen gulden was gemoeid. Opstelten zei vorig jaar nog dat het om ruim een miljoen gulden ging, maar dat er geen bankafschriften meer van waren. Op vliegbasis Volkel is kort geleden nog onveilig gewerkt met kankerverwekkende chroom-6-verf. Dat blijkt uit nieuwe documenten van het ministerie van Defensie. Het grootste probleem was dat de hangar op Volkel niet goed schoon werd gemaakt. Stof van opgedroogde verf kon opdwarrelen als een vliegtuig werd verplaatst... waardoor werknemers de gevaarlijke stof konden inademen. Deze week maakte minister Hennis een voorschotregeling bekend... voor mensen die denken dat ze ziek zijn geworden van het werken met chroom-6-verf. In het Andesproces heeft de rechtbank in Haarlem drie van de veertien verdachten tot zelfstraffen veroordeeld. Ze stonden terecht voor deelname aan een criminele organisatie. Leider Danny K. kreeg 4,5 jaar gevangenisstraf voor afpersing, bedreiging en witwassen. Tegen hem was zes jaar cel geëist. Oudvechtsporter Dick Vrij kreeg drie jaar, onder meer voor diverse zware mishandelingen. En eerder kreeg Willem Holleder anderhalve maand cel voor bedreiging van misdaadjournalist Peter R. de Vries. En een Tilburgse lerares krijgt een werkstraf van 200 uur omdat ze ontucht heeft gepleegd met twee leerlingen. Ook stuurde ze een van de jongens geregeld seks-sms'jes. De vrouw van 29 was geschiedenisdocent in de bos. Ze ontkent dat ze seks heeft gehad met de leerlingen. Volgens haar ging het om stoeien. Naast de werkstraf kreeg de vrouw een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. Het weer, wolkenvelden met af en toe opklaringen en vrijwel overal droog. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen eerst bewolkt, maar wel droog. Later wat meer zon bij een graad of 10. In het weekend is er meer zon en zondag wordt het lokaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A2 Utrecht en Bos tussen Knopendel en Zalbommel 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Noodorp 4. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 6 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. En verderop bij Nieuwekerk aan de IJssel 5. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat tussen Hagenstein en Lexmond 6 kilometer.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. kou van Corina, dat weet iedereen. Kou van Corina, dat weet iedereen. Nu is ze weg. En corre prijs die fabrikanten voor kaas krijgen voor een product lag in januari 15% lager dan een jaar geleden. Dat is de grootste prijsdaling in 10 jaar tijd. De Nederlandse consumenten betalen juist 6% meer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De tegenstelling valt volgens het statistiekbureau voor het belangrijkste deel te verklaren door de langlopende contracten tussen voedselproducenten en de supermarkten. Dat brengt net zich mee dat de consumentenprijs met enige vertraging aan de producentenprijs wordt aangepast, zegt econoom Peter Heijn van Millingen in een toelichting van het CBS. Daarnaast zegt hij, zijn er ergens in de keten partijen die hiervan profiteren in de vorm van hogere marges. Waar de producentenprijzen op de binnenlandse markt met 15% daalt... ging die in de exportmarkt met 10% omlaag. De laatste prijsdaling is voor een deel toe te schrijven... aan de boycott van zuivel door Rusland. Ook de gestegen productie van zuivel in Nederland en een tegenvallende vraag uit Azië spelen een rol. De forse daling van de producentenprijzen van kaas volgt vijf maanden na de Russische boycott van bepaalde voedingsmiddelen. Die raakt de export van kaas, maar ook onder andere van vlees en verschillende soorten groenten. In 2013 exporteerde Nederland nog voor 233 miljoen euro kaas naar Rusland. Dat is 44% van de waarde van alle Rusland geboycotte Nederlandse voedingsmiddelen. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love my Sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum, met UMC in Maastricht, hebben een veelbelovende methode ontdekt om kankercellen te bestrijden. Deze methode zou ook effectief zijn bij uitzaaiingen. Dat meldt het AD. Uit experimenten blijkt dat een combinatie van bestraling en een nieuwe vorm van immuuntherapie kankercellen effectief kan bestrijden. 75% van de tumoren verdwijnt, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Cancer Research. In veel gevallen zijn uitzaaiingen van kankercellen dodelijk, omdat de kankercellen normaliter onzichtbaar zijn voor het eigen afweersysteem. De nieuwe methode stimuleert een eigen afweersysteem om kankercellen aan te vallen. Normaal is de immuunreactie echter niet sterk genoeg. Maar door een trucje lukt het nu wel, aldus de onderzoekers. De methode voorziet in een stof die zich alleen hecht aan de tumorcellen. De immuunreactie, die al in de opgewekt door de bestraling wordt enorm versterkt na de gerichte immuuntherapie, zegt de onderzoeker Karen Segers. De methode zal nu worden uitgetest bij een groep patiënten. fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört.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 De wind is westelijk en zwak tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen een gebied met wolkenvelden over Nederland. Heel lokaal zou er een spatje motregen kunnen vallen. De minimumtemperatuur komt in het binnenland uit rond het vriespunt... en langs de westkut, langs de kwik steken op 5 graden. De wind draait een klein beetje in zuidwestelijke richting. Morgen vrij veel bewolking, waar heel lokaal wat motregen uit kan vallen. In de loop van de middag vanuit het westen opklaringen. De maximumtemperatuur loopt morgen op ongeveer 7 graden in het noordwesten... tot 10 graden landinwaarts. De wind is west-zuidwestelijk en zwak tot vrij krachtig. De dagen daarna lenteweer. Bij maximaal een oplopen tot gemiddeld 14 graden op zondag. In het zuidoosten kan de temperatuur zelfs oplopen naar 16 graden. Tijdens de nacht overwegende temperaturen boven nul... en al zou het in het uiterste oosten heel lokaal wel eens uit kunnen komen rond het vriespunt. People see us everywhere. They think you really care. But myself I can't deceive. I know it's only 2015 Kasteel Keukenhof. Anne Enquist leest voor uit roman Contrapunt... en Ivo Jansen speelt de Koolberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Ze vullen elkaar perfect aan. 30 variaties op een droevige aria. 30 episoden in een boek. De roman Contrapunt van Anne Enquist is een raamvertelling van een vrouw die de Goldberg-variaties op de piano instudeert. Ze bestudeert de partituur, komt allerlei technische problemen tegen, speelt soms een variatie en fantaseert over het leven van Bach. Ze doet dat met haar blik gericht op wat geweest is. Het pianospelen lijkt voor de vrouw allereerst een middel om haar verdriet te baas te blijven. Bach schreef deze Goldberg-variaties tussen 1739 en 1741. Na de onverwachte dood van zijn 25-jarige zoon Bernard... langzaam maar zeker variatie voor variatie... ontvouwde zich het landschap van het verleden van de dochter van een pianospelende vrouw. De muziek ondersteunt op die manier momenten van geluk en pijn... maar ook van vrolijkheid en razernij, van onontkoombaarheid en zorg Reden genoeg dus om tekst en muziek samen op het podium te zetten. Er is geen pauze. Na afloop is er gelegenheid voor signeren van de na en na te praten. Locatie, koetshuis van Kasteel Keukenhof van 2 tot half 4. Kosten 7,50. got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real. And don't believe what I say, just feel lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her over an eye and that is why she satisfies myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her open eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Het verkiezingsprogramma Nederland kiest, dat de NOS aanstaande maandag uitzond, is door weinig mensen bekeken. Het debat op NPO 2 trok slechts 359.000 kijkers, meldt de stichting Kijkonderzoek. In het liveprogramma kwamen 12 provinciale lijsttrekkers aan het woord over de zaken als energie, veiligheid en economie. De presentatie was in handen van Dion Staks en Herman van der Zand. Met het nog geen 400.000 kijkers valt het debat buiten de top 25 van maandag. Die lijst wordt aangevoerd door het Nationaal van 8 uur met 2,3 miljoen kijkers, Droomhuis gezocht ruim 1,9 miljoen en Goede Tijden Slechte Tijden ruim 1,8 miljoen. Het debat met de lijsttrekkers uit de Eerste Kamer een week geleden op de NPO 2 trok meer kijkers. Er stemden 738.000 mensen af op dit programma. know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go. You will meet your Uncle Max and everyone you know. If you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway, ole. Rio. Jazz in Zandvoort met Deborah G. Carter. Ook dit gezoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Op zondag 8 maart is de gast de geweldige zangeres Deborah G. Carter. Geboren in Amerika, opgegroeid in Hawaii en Japan... en alweer geruime tijd woonachtig in Nederland. En niet meer weg te denken uit de Nederlandse en de internationale jazzscene. Zij heeft verschillende cd's onder haar eigen naam uitgebracht... en beschikt over een prachtige stem en een natuurlijke weergaloze timing... Een feest om naar te luisteren. Zij wordt begeleid door pianist Jane-Louis van Dam... slagwerker Frits Landersbergen en contrabassist Erik Timmermans.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 Gebouwde Krocht, Grote Krocht 41, het e-mailadres info at jazzinzandvoort.nl en de website www.jazzinzandvoort.nl. En het vangt om half drie smiddags aan. Ramona, they're ringing out a song of love. Ramona, we meet beside the waterfall. I I when need my Jazzy Lounge Club, 6 maart, aanvang om 9 uur s avonds. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jazz Lounge Club en jam sessies treden en elke keer weer verschillende artiesten op in het altijd gezellige Art Deco Grand Café en restaurant Café Nuf.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 can take the future, even if you fail. I believe. Bordspelavond Café Koper 6 maart aanvang 8 uur s avonds. Hou jij ook zo van spelletjes spelen? Gezellig, met vrienden of familie? Wat is er leuker om dat te doen in het café onder het genot van een lekker drankje? Geef je op, als groepje of alleen, en speel gezellig met ons mee. Er zijn allerlei spellen klaar liggen, zoals Monopoly, Risk, Kolonisten van Catan en Kezen. Nog een leuk spel thuis liggen? Neem hem dan gerust mee. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6. Telefoonnummer 023 5713 546. Het e-mailadres is info en de website www.cafekoper.nl. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien, demoiselles que vous êtes jolies. pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous vont par-delà les violons. On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie sans bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien regard les parents, si le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. you cry when you see I'm gone. You know there ain't no woman gonna settle me down. I just gotta be traveling on, a singing. Green, green is green, they say, on the far this whole wide world gonna tell me how to spend my time? I'm just a good loving rambling man. Say, buddy, can you spare me a dime?